Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-president Trump is aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Dat melden Amerikaanse media. Een jury in New York zou tot de vervolging hebben besloten. Het is de eerste keer dat een Amerikaanse oud-president strafrechtelijk wordt vervolgd. Trump zou zich volgende week bij justitie moeten melden. De 76-jarige oud-president, die eind volgend jaar opnieuw gekozen wil worden, zegt dat hij niets fout heeft gedaan. De Oost-Oekraïnse stad Kharkiv is opnieuw aangevallen door Rusland. Volgens de gouverneur zijn er zeker zes raketten afgevuurd. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen in de stad... en welke schade de aanval heeft aangericht. Het Turkse parlement heeft officieel ingestemd met de toetreding van Finland tot de NAVO. Daarmee is Turkije het laatste NAVO-land dat zijn goedkeuring heeft uitgesproken. De instemming komt na een ontmoeting eerder deze maand tussen de presidenten Erdogan en Ninistö. Zweden wacht nog wel op goedkeuring, niet alleen van Turkije, maar ook van Hongarije. Turkije zegt dat Zweden niet voldoet aan het verzoek om 120 Koerdische strijders uit te leveren. Een orka die al meer dan 50 jaar leeft in een Amerikaans aquarium... wordt waarschijnlijk binnen twee jaar vrijgelaten. Het Miami Seaquarium is het daarover eens geworden met dierenrechtenactivisten. De staat Florida moet nog wel toestemming geven. Orca Lolita werd in 1970 gevangen en deed jarenlang shows in Miami. Na de documentaire Blackfish uit 2013 nam de druk op het aquarium toe om Lolita vrij te laten. Orka's kunnen zo'n 80 jaar worden. Lolita is nu 57. Het gebeurt niet vaak dat gevangen orka's worden vrijgelaten. In 1998 gebeurde het wel met de orka die bekend was uit de film Free Willy. Het weer. In de loop van de nacht gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt niet kouder dan een graad of 9. Daarna een grijze dag met van tijd tot tijd regen. Vooral in het zuiden kan veel vallen.